Hij wil achteraf geen oordeel vellen over het besluit van destijds om de oorlog in Irak politiek te steunen. In het debat over de kwestie in de Tweede Kamer zei Balkenende dat de besluitvorming niet overgedaan kan worden. De commissie Davids concludeerde dat het volkenrechtelijk mandaat voor de inval ontbrak. De meeste oppositiepartijen zijn zeer kritisch over het optreden van de premier. GroenLinks en de PVV overwegen een motie van wantrouwen... omdat de Tweede Kamer verschillende keren onjuist zou zijn geïnformeerd. Toyota moet de Amerikaanse overheid snel duidelijkheid verschaffen over technische mankementen aan enkele modellen. Het Japanse autobedrijf riep wereldwijd miljoenen auto's terug omdat het gaspedaal kan blijven hangen. Ook zijn er problemen met de remmen. Door die mankementen zijn in de Verenigde Staten waarschijnlijk tientallen mensen om het leven gekomen. De Amerikaanse overheid geeft Toyota twee maanden de tijd om tekst en uitleg te geven. Door het treinongeluk in Halle rijdt ook morgen tussen Amsterdam en Parijs geen Thalys. Reizigers kunnen wel gebruik maken van de Intercity van Amsterdam naar Brussel. Over de toedracht van het ongeluk bestaat nog geen duidelijkheid. Mogelijk zou een van de machinisten een rood sein hebben genegeerd. Bij het treinongeluk kwamen 18 mensen om het leven. Franse militairen zijn in de jaren 60 opzettelijk blootgesteld aan nucleaire straling tijdens atoomproeven. Dat schrijft een Franse krant op basis van een geheim militair rapport dat is uitgelekt. Frankrijk deed 17 atoomproeven in de Sahara en bij tenminste één van die proeven werd een deel van de aanwezige militairen expres niet beschermd tegen de straling. Met de test wilde het Franse leger de psychologische en fysieke effecten van atoomwapens op mensen bestuderen. Het weer overwegend droog, vannacht lichte vorst, morgen eerst wat zon, later op de dag opnieuw winterse neerslag. Daarna wat minder koud. De komende dagen veel bewolking en af en toe regen.